Eén strijder blies zichzelf een paar honderd meter van de vredesjirka op. En ook zijn er raketten afgevuurd op het terrein waar de bijeenkomst wordt gehouden. Behalve de zelfmoordterrorist zijn er volgens de politie geen doden gevallen. Ondanks de gevechten heeft president Karzai zijn toespraak afgemaakt. En daarna heeft hij de bijeenkomst verlaten. Religieuze leiders en stamleiders praten tijdens de driedaagse vredesjirka over verzoening met de Taliban en andere opstandelingen. Nederlandse huishoudens zijn weer flink aan het sparen. Volgens onderzoek van ING werd in het eerste kwartaal gemiddeld 800 miljoen euro per maand opzij gezet. In april liep dat verder op tot 1,1 miljard. En dat is bijna 150 euro per huishouden. ING verklaart de spaardrift uit het lage consumentenvertrouwen. Nederlanders zijn de afgelopen maanden weer somberder geworden over de economie en over hun eigen financiële situatie. Een medewerkster van de Verenigde Naties wil dat oud-premier en oud-VN-commissaris Ruud Lubbers alsnog wordt vervolgd. De vrouw zegt dat ze eind 2003 door hem onzedelijk is betast. In maart wees een Amerikaanse rechter in hoger beroep een aanklacht wegens ongewenste intimiteiten af, omdat VN-personeel diplomatieke onschendbaarheid geniet. De vrouw heeft nu het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd de immuniteit van Lubbers op te heffen. In Thailand heeft premier Abhisit na twee dagen van felle debatten een motie van wantrouwen overleefd. In het parlement kreeg hij de steun van 246 leden, ach meer dan die nodig had. De oppositie geeft Abhisit de schuld van het bloedbad waarmee een eind kwam.